Kees met het NOS-journaal. Alles wijst erop dat de onderhandelingen in het katshuis in een beslissende fase zitten. VVD, CDA en PVV praten al sinds begin vorige maand over miljardenbezuinigingen... en ze lijken nu het einde van de besprekingen te naderen. Premier Rutte overlegt met SGP-leider Van der Staaij. Die kan een belangrijke rol spelen om het kabinet aan een meerderheid te helpen. Morgen praat CDA-fractievoorzitter Van Haarsma Buma, zelf een van de onderhandelaars, met fractiespecialisten over onderwerpen die bij de besprekingen aan de orde zijn geweest. Overigens benadrukken Haagse bronnen dat de onderhandelingen nog niet klaar zijn en dat het ook nog steeds kan dat de besprekingen mislukken. Bij de Belastingdienst gaan zoveel zaken niet goed dat de staatskas miljarden misloopt. Dat stelt vakbond Abfacabo FNV op basis van meldingen van medewerkers van de fiscus. De misstanden hebben te maken met de jarenlange bezuinigingen. Daardoor zijn er steeds minder werknemers terwijl de hoeveelheid werk juist zou toenemen. Veel controletaken kunnen daardoor niet meer goed worden uitgevoerd. Volgens de bond betekent dit dat frauderen met de belastingaangifte gemakkelijker onopgemerkt kan blijven. Medewerkers zouden de misstanden al vaker aan de kaak hebben gesteld bij leidinggevenden, maar dat leverde niets op. Er is een politieke oplossing in zicht voor de al jaren slepende discussie over de Hedwiegepolder. Het kabinet praat morgen over het eindvoorstel van staatssecretaris Bleker dat tot stand is gekomen na langdurige onderhandelingen met de Europese Commissie. Onderdeel van het plan is om een flink deel van de polder in Zeeuws-Vlaanderen alsnog onder water te zetten. In het regeerakkoord was nog afgesproken dat de polder droog moet blijven. Bleker presenteerde vorig jaar een plan waarin niet de Hedwiegen, maar een ander Zeeuws gebied onder water wordt gezet. Dat plan stuit op bezwaren van Brussel. Het weer, vooral in het binnenland buien met lokaal kans op onweer en hagel. In de kustgebieden blijft het overwegend droog en vrij zonnig. De middagtemperatuur ligt rond 12 graden. Dit was het. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan files van 3 kilometer en langer op de H1 van Amsterdam naar Amersfoort voor brugge 4 kilometer, voor knooppunt Hoeverlaken 4. Op de ring van Amsterdam de A10 West richting Zaanstad voor de Koentunnel 4 kilometer. A12 Den Laag Utrecht voor Reewijk 3. De A12 van Utrecht naar Arnhem voor Bunnik 4. A15 Europoort richting Rotterdam voor knooppunt Vaanplein 4 kilometer. A16 Rotterdam richting Breda tussen Dordrecht en knooppunt Klaverpolder 4. A20 Hoek van Holland richting Gouda voor knooppunt de Bresseplein 4.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 You gotta be G's, you way out of your league. We like please. them boys that be in them legs leaning, leaning. Open their mouth, they grill gleaming, gleaming. Candy paint, keep that whip cleaning, cleaning. They always be talking that country slang.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 Better be straight if you're looking at me. I need a soldier that ain't scared to stand up for me. Known to carry big dreams if you know what I mean. If it's status ain't hood, I ain't checking for them.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 There is the reason I'm the king, girl. I know what you like. Come on. If your status ain't hood, I ain't checking for them. Better be straight if you're looking I need a soldier that ain't scared to stand up for me.